Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Las Vegas is een verdachte opgepakt voor de moord op deze rapper. Tupac Shakur, de legendarische rapper, werd in 1996 doodgeschoten op de Las Vegas Strip. De dader is nooit gevonden, maar nu, 27 jaar later, arresteert de politie Dwayne Kiffy Davis... die in het verleden meerdere keren heeft gezegd dat hij in de auto zat. In Frankrijk mag de iPhone 12 weer worden verkocht. De telefoon werd twee weken geleden nog uit de winkels gehaald... omdat er te veel straling vanaf kwam. Apple heeft nu een update uitgebracht voor het toestel om die straling omlaag te brengen. Daarmee voldoen ze nu wel aan de norm, zegt de toezichthouder in Frankrijk. Drie inbrekers in Kuik in Brabant zijn afgelopen zomer na een inbraak weer heel snel het huis uitgegaan. Met z'n drieën gingen ze het huis in door de voordeur open te breken. Maar eenmaal in de woonkamer schrokken ze zo dat ze weer weg zijn gerend. De man des huizes stond opgebaard in een kist in de woonkamer. Komende dinsdag is die zaak te zien in Opsporingsverzocht. Een portie patat, frikandel of vega-kroket uit de muur. Dat kan op heel veel plekken eigenlijk al. Maar in Zaandam hebben ze een primeurtje. Daar trek je namelijk een pizza uit de muur. Op een touchscreen kies je welke smaak je wil... en dan vloept er eentje uit de automaat. Veel mensen zijn al fan, ziet deze verslaggever van NH Nieuws. Het ding lijkt een enorm succes, want hij bakt nu alleen nog maar pizza's met tonijn. De andere pizza's zijn al opgesmikkeld door hongerige zaankanters en hotelgasten. Dan nog het weer. Vanavond klaart het verder op. Morgen droog en flink wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Between the two of us, you I love you more. to head out, y'all. <laughs> grab your bags, grab your shoes. I look cute, damn. Cause guess what? I'm tired of being stuck in the house. I wanna go to the club. Call me a taxi. And guess what? You know, I'm back. What? We back, back to the beat, back to the club, get on your feet, girl. We back, to the groove, back to the good time. You better move, girl.